uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet bekijkt wat voor mogelijkheden er zijn om toch een kolencentrale te sluiten... om zo dit jaar aan de klimaatdoelen te voldoen. Dat schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. Nederland heeft drie kolencentrales en de minister wil die drie zelf laten onderzoeken... wat er voor nodig is om te stoppen. Een belangrijke brandhaard van het coronavirus zijn studentenhuizen, zeggen premier Rutte en minister De Jonge. En daarom komen er gerichte campagnes om verspreiding in de studentensteden beter aan te pakken. Niet alle studenten doen het volgens Rutte fout. Het probleem is volgens hem het cafébezoek van deze groep. Daar staan studenten dicht op elkaar, waardoor de verspreiding sneller gaat. De gemeente Amsterdam sluit s'nachts parken af om illegale feesten tegen te gaan. Dat is een van de aanvullende maatregelen die de gemeente neemt... om het snel stijgende aantal besmettingen in te dammen. Verder gaan Amsterdam en Rotterdam bibliotheken, stadsdeelkantoren en zwembaden... op bepaalde momenten van de dag alleen openstellen voor ouderen... en mensen met een minder goede gezondheid. De gemeente Rotterdam gaat extra controleren op de naleving van de coronamaatregelen. Daarnaast moeten afhaalrestaurants uiterlijk om twee uur s'nachts sluiten. Jan Smeets stopt als festivaldirecteur van Pinkpop. In een afscheidsbrief op de site van het Limburgse Muziekfestival... schrijft de 75-jarige Smeets dat corona hem parten heeft gespeeld. Hij kampte de laatste jaren al met gezondheidsproblemen. Smeets was vanaf het begin in 1970 bij Pinkpop betrokken. Het vaste team van Smeets gaat door met de organisatie van het festival. Zelf blijft hij adviseur. Dit jaar ging de 51ste editie van het festival Pinkpop niet door vanwege corona.